uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De Palestijnse strijdgroep Islamitische Jihad heeft voorwaarden op tafel gelegd... voor een staakt het vuur in het conflict met Israël. De strijders willen onder andere dat Israël stopt met het liquideren van Palestijnse leiders. Ook wil de strijdgroep dat de blokkades bij de grensposten met Gaza worden versoepeld. Het geweld begon nadat Israël begin deze week een commandant van Islamitische Jihad in Gaza doodde... Sindsdien worden over en weer raketten afgevuurd. Als Israël niet ingaat op de voorwaarden... zal de strijdgroep voor onbepaalde tijd doorgaan met het beschieten van Israël. De regerende Palestijnse Hamas-beweging heeft zich nog niet gemengd in het gewapende conflict. Jongeren die 18 jaar worden krijgen toch geen papieren versie van de kanon van Nederland. In het regeerakkoord was afgesproken jongeren op hun 18e verjaardag de kanon in boekvorm aan te bieden. Maar minister van Engelshoven heeft besloten... geen papieren overzicht van de nationale geschiedenis te maken. In plaats daarvan komen er video's op internet. Die zouden beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. In New York hebben twee schilderijen van Vincent van Gogh... op een veiling miljoenen dollars opgeleverd. Een doek met wandelende mensen in Parijs bracht omgerekend 8,8 miljoen euro op. Een schilderij van een boer die onkruid verbrandt in Drenthe ruim 2,8 miljoen euro. De werken waren aangeboden door een Zwitserse oogarts. Wie de doeken heeft gekocht is niet bekendgemaakt. In Denemarken is 80 kilometer gereden met een personenauto... die rijdt op biobrandstof, die is gemaakt uit zeewier. De brandstof is gemaakt door het zeewierenlaboratorium van TNO in Petten... en de Universiteit Wageningen. Het is een experiment van Nederlandse instituten en Denen. Zeewier groeit snel, is gemakkelijk te kweken en raakt niet op. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 3 en het wordt vrijwel overal droog. Morgen wisselend bewolkt met in het zuiden wat regen. Het wordt dan zo'n 7 graden. Vrijdag verandert er niet veel en in Limburg kan er een vlokje sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.